Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Egyptenaren hebben voor de tweede dag op rij gedemonstreerd tegen corruptie bij de overheid en tegen president Sisi. In Suez kwam het tot confrontaties met de veiligheidstroepen. Daar zouden gewonden bij zijn gevallen. Een demonstrant zegt dat de politie traangas heeft gebruikt en dat er schoten zijn gelost. In Griekenland is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een vliegtuigkaping in 1985. In dat jaar werd een Amerikaans passagiersvliegtuig na een tussenstop in Athene gekaapt door twee mannen. De kaping duurde twee weken. De kapers eisten de vrijlating van honderden Libanese gevangenen die vastzaten in Israël. De man die nu is opgepakt is, de 65-jarige Liban is een 65-jarige Libanees. Volgens Griekse media is hij Hezbollah-lid Mohamed Ali Hamadi, een van de kapers. Mensen die sepsis, ofwel bloedvergiftiging, hebben gehad en artsen willen meer aandacht voor het ziektebeeld. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van ex-patiënten. Jaarlijks overlijden zo'n 3500 mensen aan sepsis. Dat komt waarschijnlijk doordat de symptomen, zoals koorts, benauwdheid en duizeligheid, vaak niet met de aandoening in verband worden gebracht. Sepsis is een heftige reactie van het lichaam op een infectie die snel kan leiden tot de dood. Albanië is gisteren getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,6. Het centrum van de beving lag aan de kust, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt, er vielen geen doden. De aardbeving was de zwaarste in Albanië in 30 jaar tijd. Een groep jongeren is opgepakt omdat ze vrijdagavond met bivakmutsen en grote kapmessen rond een auto stonden in Rotterdam. Omstanders hadden de politie gebeld. Uiteindelijk bleek dat ze bezig waren met opnames voor een videoclip van een rapper. De jongeren moeten op het politiebureau tekst en uitleg komen geven. En het weer. De dag start vrij zonnig. Vanmiddag kan het in het zuiden wat regenen met een onweersbui.